Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet hoopt dat Nederlandse jongeren niet opgeroepen hoeven te worden voor het leger. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er misschien een selectieve opkomstplicht gaat gelden... als Defensie de komende jaren niet veel meer mensen aantrekt. Verschillende politieke partijen zijn daar bezorgd over... maar volgens minister Jesselbus van Defensie is dat nu niet aan de orde. Het kabinet gaat eerst met de oppositie praten om die te overtuigen dat er zo'n nieuw soort opkomstplicht moet komen. Het Israëlische leger meldt dat het is begonnen met luchtaanvallen op Dahiyeh... een voorstad ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Gisteren gaf Israël de 400.000 inwoners de opdracht om de stad te verlaten. Het leger zet ook de aanvallen in Zuid-Libanon voort. Vannacht voerde Israël ook bijna continu zware aanvallen uit op Beirut. Bij een internationale politieactie tegen een groot crimineel netwerk zijn dinsdag 15 mensen aangehouden. In Zweden, Spanje, Thailand en Australië. De organisatie hield zich wereldwijd bezig met grootschalige drugsmokkel en witwassen... in Europa, Azië en Australië, meldt de Europese politiedienst Europol. In Duitsland werd 1200 kilo in beslag genomen. Bij huiszoekingen werden ook voor 4 miljoen euro aan goederen meegenomen. Dat minister Heijnen van Financiën opnieuw wil kijken naar box 3 van de vermogensbelasting... deelde hij met vrijwel niemand. Onder andere staatssecretaris Erenberg en de coalitiepartijen wisten van niets, schrijft NRC. De Tweede Kamer had de wet half februari al aangenomen... maar vorige week zei Heijnen opeens dat hij de wet wilde aanpassen. Hij had kritiek gekregen van beleggers. Het weer. In het hele land sluierwolken, maar de zon komt er aardig doorheen. Er staat weinig wind en het wordt 16 tot lokaal 20 graden. Aan zee is het wat frisser. ook de komende dagen is het zacht en vrij zonnig.